Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Hamas en 13 andere Palestijnse groepen hebben in China een verklaring ondertekend om hun onderlinge ruzies te stoppen. En daarmee willen ze de Palestijnse samenwerking versterken en ook meer eenheid uitstralen. Correspondent Laura van Meegen weet wat er in die verklaring staat. Er dient een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad te worden gesticht. Er moet ook een grote VN-vredesconferentie worden georganiseerd. En er moet een interimregering komen eh, in de Palestijnse staat om de wederopbouw te leiden en nieuwe nationale verkiezingen te houden. De groepen liggen al jaren met elkaar in de clinch over wie het voor het zeggen heeft in de Palestijnse gebieden. En door nu samen te werken hopen ze de oorlog in Gaza te kunnen stoppen. Door aardverschuivingen in Ethiopië zijn zeker 157 mensen om het leven gekomen. Het heeft de afgelopen tijd hard geregend, waardoor modderstromen ontstonden. Toen hulpverleners aan het zoeken waren naar overlevenden... kwam er een nieuwe aardverschuiving. En daardoor vielen er nog meer slachtoffers. Braziliaanse haaien zitten aan de kook. Ja, biologen die deden onderzoek bij 13 scherpsnuithaaien en werden allemaal positief getest ze hadden ook honderd keer meer cocaïne in hun lichaam dan tot nu toe is gevonden bij zeedieren. En het kan ook invloed hebben op hun gedrag, zeggen de biologen. Want doorgesnoven haaien zijn waarschijnlijk agressiever en ook onvoorspelbaarder. En hoe ze die kook binnenkrijgen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Experts denken dat het kan door drugsafval in zee of via de poep van mensen. En Burgers Zoo is jarig. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat de deuren van de dierentuin in Arnhem opengingen. En de dierentuin bestaat eigenlijk al sinds 1913, maar verhuisde 11 jaar later naar Arnhem. Ja, dat ging toen allemaal nog met paard en wagen en dus ging die verhuizing niet helemaal soepel. We hadden een jonge bison, eh, die was in een transportkist eh, op weg. En die brak onderweg uit die kist, die vond het wel, eh, wel welletjes. En die hebben ze toen met allerlei boeren uit de omgeving verzameld om te komen helpen. En die stond op een mestveld. hebben ze hem uiteindelijk weer te pakken gekregen en terug in die kist kunnen doen. Ja, en om de verjaardag van Burgerzoet te vieren zet busmaatschappij Connection vandaag een speciale bus in op de route van Arnhem Centraal naar de dierentuin. Het weer dan nog, vooral in het zuiden en het oosten. Buien met ook kans op onweer. Later vanmiddag wordt het overal droger. Graadje of 21 is het. En vanavond trekt het wel weer overal dicht en gaat het langs de kust een beetje plensen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A10, Watergaasmeer Koenplein. Tussen knoop het Watergaasmeer en Amsterdam Slotenvaart 20 minuten vertraging. in 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A10 Ring Oost. Op de N9 Alkmaar Den Helder wordt weer gewerkt.